Labour bemachtigde maar 203 van de 605 zetels in het Lagerhuis, het slechtste resultaat sinds 1935. Corbyn zegt verantwoordelijkheid te willen nemen voor alles wat is misgegaan. Hij had aangekondigd te stoppen als partijleider... maar wil pas opstappen als er een vervanger voor hem is gevonden. Informatie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst over een aantal Turkse asielzoekers is mogelijk in handen gevallen van de Turkse autoriteiten, meldt de IND. De dienst heeft hen daarom een verblijfsvergunning gegeven. Turkije zou de asieldossiers mogelijk in handen hebben gekregen na de arrestatie van een Turkse vertrouwenspersoon die onder meer werkt voor Nederland. De slotfase van de klimaattop in Madrid verloopt nog altijd moeizaam. Rond middernacht waren de deelnemende landen er nog niet in geslaagd... om laatste afspraken te maken over de uitwerking van het klimaatakkoord van Parijs... terwijl de slotvergadering al gisteravond om 8 uur had moeten beginnen. De grote pijnpunten zijn de handel in uitstootrechten... en de snelheid waarmee die uitstoot naar beneden moet. Op het Nederlandse deel van Sint Maarten wordt extra politie ingezet... bij de open grensovergangen met het Franse deel van het eiland. Daar zijn al drie dagen rellen... vanwege de trage wederopbouw na de orkaan Irma... en de bemoeienis uit Parijs. De Franse autoriteiten raden vakantiegangers aan... om naar het Nederlandse gedeelte van het eiland te gaan. De VS en Canada hebben reiswaarschuwingen afgegeven. Het weer, trekt een paar forse buien over het land... met kans op windstoten en onweer. Het waait ook stormachtig uit het zuidwesten. In de loop van de ochtend neemt de wind af. Verdwijnen ook weer de meeste buien, komt de zon er geregeld bij... en dan wordt het een graad of acht.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 Met nu. nu. Rock and boy. is on his way. He's filled his sleigh with things, things for you. I'll be the bad guy now But no, I ain't too proud ik jou vroeg, ik wil contact. Geen afstand, ik wil dichtbij.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 Be sure, when playing this tune at maximum volume level, to chant around like everybody else does. what seemed to be real shit. To guarantee safety to your perfect celebrations. Be sure, when playing this to that maximum volume level, to chant around like everybody else does. Stuur je allemaal fijne dagen.